Jobboot met het NOS Journaal. De brand die woedt bij een chemisch bedrijf in Apeldoorn is zo goed als onder controle. Dat meldt de brandweer. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ze kunnen nu nog last hebben van de reuk van verbrand plastic. De brand brak aan het einde van de middag uit op het bedrijventerrein dat tussen de A1 en de A50 ligt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het treinverkeer in de buurt ligt nog steeds stil. Er is nog onduidelijk waardoor het vuur in Apeldoorn is ontstaan. De vrouw die zichzelf vanmiddag in het centrum van Bennekom in Gelderland in brand stak, was ernstig verward, dat zegt de politie. De vrouw van 51 is met zware verwondingen overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Wat de vrouw tot haar daad heeft gebracht is niet bekend. Omstanders hebben geprobeerd het vuur met flessen water te doven. Er waren veel mensen in het centrum van Bennekom toen de vrouw zichzelf in brand stak. Terreurgroep Boko Haram heeft in Niger een legerpost aangevallen. Bij de aanval kwamen zeker 32 militairen om het leven. Bijna 70 militairen raakten gewond. Het ministerie van Defensie in Niger zegt dat honderden strijders van Boko Haram de legerposten afgelopen nacht aanvielen. In een nabijgelegen dorp staken de extremisten huizen en winkels in brand. Ze plunderden de legerpost en gingen er vandoor met wapens en munitie. Het leger heroverde de post vanochtend vroeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn tenminste 33 mensen om het leven gekomen. Zeker 22 mensen raakten gewond. De bus kwam met een vrachtwagen in botsing, sloeg om en vatte vlam. Dat gebeurde op ruim 300 kilometer van de hoofdstad Algiers. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. En dan het weer. In een groot deel van het land een zwoele avond... met temperaturen boven de 20 graden. Vooral in het zuiden nog kans op een stevige onweersbui. Morgen overal zonnig en warm.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 What will that I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just someone to talk to kleine technische storing noopt mij om het programma over te nemen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. surround Dat de computer niet helemaal doet wat hij moet doen. Hij zou namelijk een programma moeten draaien. Dat deed hij niet. En ik ben toevallig in de studio. Dus u zal het deze uur met mij moeten doen. Het enige wat ik ga doen is lekkere plaatjes draaien. We gaan door met Sting met Fragile. natuurlijk ook een uurtje naar stilte kunnen luisteren. Maar ja, dat gaat heel gauw vervelen. Dus ik denk dat dit toch wel wat leuker is. Zelfs hier gaat het mis. plaatsgenoot Alan Clark met Whatever. Ik heb net even op de klok gekeken. Het is niet vrijdag de 13e, maar je weet het nooit. Het kan van alles misgaan. and who you're gonna be when your heart is still aching and you can't shrug it off with just a laugh. Salsa Tequila van Anders Nielsen. Een lekker nummer, maar ook een lekker drankje. Gaan we door met een ietsje rustigere Wet Wet Wet met Angel Eyes. zult wel denken, wat is dit? Geen Euro Breakdown? Nee, helaas, geen Euro Breakdown van Marius Mulder. Want onze non-stop liet het afweten vandaag. Daarom zal u deze uur het zeker met mij moeten doen, met Hans Wassenaar. Een heleboel uh, uitvoeringen van de week in Ziggo Dome van Adel. En hier is ze met Turning Tables. ritme van Zandvoort. Dit was ABBA met The Day Before You Came. En wat zegt Maan? Maan zegt, ik hou van een perfect world. Rudy Bennett van The Motion uit Den Haag. Still in the Game. We gaan door met Marvin Gaye, Sexual Healing. stoppen deze week, of deze, dit uur het laat afweten... heb u het moeten doen met mij. Ik hoop volgend uur dat hij het wel doet... en anders zal u het weer met mij moeten doen. We zullen kijken wat er gebeurt.